Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het extra kabinetsberaad over nieuwe asielmaatregelen... heeft afgelopen avond niets opgeleverd. Na afloop wilden de ministers weinig kwijt... behalve dat de gesprekken inhoudelijk waren. De komende dag gaan de gesprekken verder. De coalitiepartijen praten al maanden over maatregelen... die de asielinstroom moeten inperken, maar komen er niet uit. De VVD voert daarom de druk op het kabinet flink op... Rutte wil voor vrijdag afspraken hebben gemaakt... en dreigt anders zijn kabinet ten val te brengen. De NS verwacht dat de komende dag ook in het noorden van het land weer treinen kunnen rijden. Daarbij waarschuwen ze wel dat hier en daar nog beperkingen kunnen zijn. Storm Poli heeft zware schade aangericht op het spoor. ProRail verwacht vannacht nagenoeg alle bomen en takken van het spoor te halen. Alleen rondom Groningen zal nog wat meer tijd nodig zijn. In Frans-Guyana is de laatste Europese Ariane 5-raket gelanceerd. Daarmee komt na 27 jaar een einde aan deze generatie raketten. De Ariane 5-raketten voerden veel commerciële raketlanceringen uit... maar ook bijzondere onderzoeksmissie... zoals het lanceren van de James Webb Ruimtetelescoop. De opvolger van de Ariane 5, de Ariane 6, wordt nog gebouwd. Europa zit dus voorlopig zonder eigen raketten voor ruimtelanceringen. Klimaatactivist Greta Thunberg is aangeklaagd voor het negeren van een politiebevel bij een protest in Zweden. Ze moet eind juli voor de rechter komen en kan dan mogelijk een boete krijgen. De bekende klimaatactivist sloot zich half juni aan bij een protest in de stad Malmö... waar de activisten de wegen van en naar een haven blokkeerden. Toen de politie hem vroeg om de plek te verlaten, zou Thunberg dat hebben geweigerd... Dat kan in theorie leiden tot een gevangenisstraf van zes maanden. Maar volgens de Zweedse aanklager blijft het over het algemeen bij een boete. Het weer, vannacht opklaringen en het is droog. Het koelt af naar een graad of 11.